Het Zelf. Gereed. En dan maakt nu de jonge dichter zich gereed. De winnares van de dichtwedstrijd Dichter bij 4 mei in de provincie Flevoland. Maureen de Witte. Een keer vaker kijken. Naar de foto aan de muur. Van mijn opa in het uniform. Strijdend voor mijn vrijheid ging hij dwars door het vuur. Eén keer vaker strijden dan dat je werkelijk kon. Strijdend tot aan het einde, omdat je met opgeven de oorlog niet won. Eén keer vaker liefhebben, hen die ons zijn ontgaan. Opdat de herinnering blijft leven, opdat we niet vergeten wat zij voor ons hebben gedaan. Eén keer vaker denken aan die verleden tijd, die zelfs in het heden, in de wereld om ons heen, voor altijd zichtbaar blijft. Eén keer vaker. Maureen de Witte. En daar gaan nu een aantal kransen gelegd worden. En sinds een paar jaar gaat die kranslegging gepaard met filmpjes van familieleden van de kransleggers. Een lid van de jongere generatie die vertelt wat zijn opa of oma of oudoom heeft meegemaakt. En dat is een van de manieren waarop geprobeerd wordt om de jongere generaties dichter bij die oorlog te betrekken. Er wordt nu een krans gelegd voor mensen die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog gevangen werden genomen en vermoord. Omdat zij in verzet kwamen. Omdat zij opstonden voor de rechten van anderen. Voor rechtsstaat en democratie. wordt een krans voor het verzet gelegd door Selma van de Perre, Katinka Jesse, de dochter van een medeverzetstrijder. En door Nel van het Eind en Tobias van Baarsen, kleinzoon. De filmpjes zullen zo hier op die grote Selma, op de Dam... overlevende van vrouw Kamp-Ravensbrück... zat samen met mijn vader in een verzetsgroep... die honderden mensen aan valse papieren, voedselbonnen en onderduikplekken hielp. Daarbij verloren ze dierbaren en hun onschuld. Voor altijd. Selma legt een krans voor alle omgekomen verzetstrijders. Op de zolder van mijn oma's ouderlijk huis is in de laatste oorlogsjaren een telefooncentrale verstopt. Mijn oma en haar zus brachten gesprekken tot stand tussen mensen uit het verzet in Nederland en Engeland. Daarmee zijn mensenlevens gered. Veel mensen hebben hun verzetswerk met hun leven betaald. Voor hen legt mijn oma vandaag een kans. legt de jonge generatie de krans voor het monument. een aantal van hen is op zeer hoge leeftijd. En die zitten ook met een dikke deken op de eerste rij. Want het is eh, buitengewoon koud nu. De twee volgende mensen... Oh, eentje gaat echt heel moeizaam uh, overeind. Wordt geholpen door twee mensen. De volgende krans wordt gelegd voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die tijdens of direct na de Tweede Wereldoorlog werden geïsoleerd, gedeporteerd that makes me think we'll make it out alive.